Wel kunnen er nog pieken optreden in het vliegtuiggeluid. Het nieuwe Lelystad Airport moet Schiphol ontlasten en moet over twee jaar worden geopend. Ouders van basisschoolleerlingen en leraren mogen van minister Slop meepraten over het aantal leerlingen per klas. In de Tweede Kamer zei Slop dat hij een wettelijk adviesrecht wil regelen. De linkse oppositie wil ook in de wet regelen dat er een maximum aantal leerlingen komt. Veel leraren klagen over de grote lesgroepen en de werkdruk. Slop ziet niets in een wettelijk maximum, maar hij voelt dus wel voor meer inspraak. In België worden drie Vlaamse bedrijven vervolgd voor het exporteren van chemische producten naar Syrië. De bedrijven hebben tussen 2014 en 2016 zonder vergunning chemische middelen in Syrië verkocht. Met de middelen kan mogelijk sariengas worden gemaakt. Dat gifgas werd door de Syrische regering onder meer ingezet in 2013 in Oost-Ghouta. De bedrijven zeggen dat hun handelspartners niet op een zwarte lijst stonden. Asielzoekers die vanuit Turkije naar Griekenland komen... hoeven niet meer op een eiland te wachten op de uitkomst van hun asielaanvraag... heeft de hoogste Griekse bestuursrechter bepaald. Tot nu toe moeten ze op zogenoemde hotspots op eilanden blijven wachten. Straks mogen ze na het indienen van een verzoek naar het vasteland. Wanneer de uitspraak van kracht wordt is nog onbekend.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 be the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 de amo!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 was voor mij.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 Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. 家。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 what you just made. do we took a chance and chased your way.